Goedemiddag, ik ben Bien en dit is het nieuws van NOS op 3. Johan Remkes kan nu echt als informateur aan de bak. De voorzitter van de Tweede Kamer heeft de oud-VVD-politicus officieel de opdracht gegeven... om te kijken of er een minderheidskabinet kan komen. Hij denkt dat het een lastige klus wordt. Niet alleen lopen de visies en opvattingen van de betrokken partijen nogal uiteen... ook de onderlinge verhoudingen, zo is de afgelopen dagen ook nog weer eens gebleken, moet groeien. Begin deze week haalde D66-leider Kaag flink uit naar Rutte. Ze baalt enorm dat de formatiepoging met GroenLinks en de PvdA is mislukt. Remkes gaat kijken of er een minderheidskabinet mogelijk is met VVD, D66 en CDA. Het allerlaatste containerdeel van MSC Zoe is uit de Waddenzee gehaald. Het schip verloor 2,5 jaar geleden tijdens een zware storm honderden containers. Zorgde voor veel afval in zee. Zo dobberden bijvoorbeeld matrassen, krukjes en schoenen rond. Grote reddingsactie bij Scheveningen is helemaal niets geweest. De reddingsbrigade rukte met boten en een helikopter uit voor een omgeslagen schip. Maar na een uur zoeken op de Noordzee bleek het niet om een boot, maar om een weggewaaide parasol te gaan. Een bijzondere verhuizing in Alkmaar. Daar wordt een 10 meter lange brug uit de Tweede Wereldoorlog verplaatst. Maar eerst wordt die helemaal uit elkaar gehaald door militairen in opleiding, vertelt deze bouwmeester van Defensie. We hebben sowieso al eh, hijskraan hebben we zelf eh, binnen Defensie, dus daar moeten de jongens ermee werken. En eh, ze moeten ook een stuk training hebben, dus zodat ze straks goed voorbereid zijn als ze weer de burgermaatschappij ingaan. En dan kunnen ze gewoon als kraanmachinist ook bij een burgerbedrijf gaan werken. De brug verkast naar het Oorlogsmuseum in Overloon in Brabant. Deze man hoopt dat het ding daar fijn tweede leven krijgt. Het is wel iconisch, hè, voor Alkmaar ook. Maar uh, ach, hij krijgt een goed doel. En daar kunnen de mensen nog wat van genieten. De brug moet weg uit Alkmaar omdat het ziekenhuis dat er vlakbij ligt gaat uitbreiden. Het weer. Het lijkt wel zomer met veel zon en 24 tot 28 graden. Morgen neemt de bewolking toe en vallen er vooral in het oosten buien. Het kan nog wel 27 graden worden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB.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 Een aantal landen heeft kritiek geuit op de overgangsregering... die de extremistische beweging gisteren bekend maakte. In de ziekenhuizen liggen nu 671 coronapatiënten, zeven minder dan gisteren. Het gemiddelde aantal positieve coronatesten stijgt licht. De afgelopen week ruim 2550, 3 meer dan de week ervoor. En de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer is onhoudbaar, zegt de directeur van NS. Ze noemt het beleid niet logisch en verwarrend. Bijvoorbeeld dat mensen in winkelcentrum Hoog in Utrecht geen mondkapje ophoeven... maar in het station dat eraan vastzit wel.